Velden met het NOS-journaal. Noorwegen gaat een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de banden van het ministerie van Buitenlandse Zaken met Jeffrey Epstein. Mogelijk was er sprake van corruptie. Vorige week werden nieuwe documenten rond de veroordeelde zedendeliquent vrijgegeven. Sindsdien zijn er bijna iedere dag nieuwe onthullingen over de banden die vooraanstaande Noren hadden met Epstein. Ze waren onder andere een oud-premier en een oud-minister betrokken. De Noorse kroonprinses Mette Marit komt ook in de documenten voor, maar wordt niet verdacht van strafbare feiten. De Amerikaanse inlichtingendienst FBI heeft beelden vrijgegeven van een persoon die voor de deur staat van de ontvoerde moeder van presentator Savannah Guthrie. De beelden zijn gemaakt met een voordeurcamera. Daarop is een gemaskerde en bewapende persoon te zien met bivakmuts en handschoenen. De moeder van de NBC-presentator werd in de nacht naar 1 februari meegenomen uit haar huis in Arizona. Er is 6 miljoen dollar losgeld geëist en de familie heeft gezegd dat bedrag te willen betalen. De politie in Venlo heeft vanmiddag een stel vrienden beboet. Ze hadden als grap gemeld dat een van hen een meisje had ontvoerd in de kofferbak van een auto. De politie schaalde massaal op en wist de auto te vinden. Toen daar geen meisje in lag, werd de grap toegegeven. Onderzoekers hebben met hulp van AI achterhaald waarvoor een witte steen diende... die nu in het Romeins Museum in Heerlen ligt. In de ovale steen is een rechthoek gekef met vier schuine strepen. Volgens de onderzoekers is het een bordspel... dat met pionnen van glas, bot of aardewerk werd gespeeld. Met kunstmatige intelligentie werden de spelregels achterhaald. Het doel is het blokkeren van de pionnen van de tegenspeler. Het weer. Vanavond en vannacht af en toe wat regen, minima tussen 4 en 8 graden.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 Dit is ZFM. look for the signs And maybe next time your ZFM. It's been a long time. I never think I was going to see you again. dream, and I know just where to touch you, and I know.